4 uur. Manik Sampers eh, met het NOS-journaal. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving... dat berekeningen maakt voor het kabinet. De cijfers van het Planbureau waren gisteren middelpunt van discussie... omdat voor het berekenen van de energiekosten oude gegevens waren gebruikt. Die gegevens worden nu ook gebruikt voor het doorrekenen van de plannen uit het klimaatakkoord... Het planbureau zegt dat de oude gegevens bij het klimaatakkoord geen problemen moeten opleveren. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Het gaat om Joan Ryan. Ze vertrekt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Ryan is het achtste partijlid in twee dagen dat zich terugtrekt. De acht nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede Polenhotel komen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten... omdat bedrijven staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren gisteravond naar het gemeentehuis gegaan... om te protesteren tegen de komst van het tweede Polenhotel. Ze zijn bang voor overlast. De man die vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot... wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Budapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie bekendgemaakt in opsporing verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juli in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. De verdachte is goed te zien op beelden van camera's in de buurt. Ook in Budapest en Belgrado deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen.